om de ware aard van kraaien te onderzoeken. Ja, hou jij je nou maar gewoon in je tekst, oké? Geen vlekken en vegen als je print met originele HP-cartridges. Dan weet je zeker dat iedere geprinte pagina er vlekkeloos uitziet. En dan begin ik te kuilen? Kuilen! Oh ja! Om betrouwbaar te printen kies je originele HP-cartridges. HP Invent. 3FM. Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan zijn we dus hier eh, beland in het eh, kleine hof waar allerlei eh, dingen voor radio worden ingesproken. Wat, wat, doe jij precies? Ik spreek in voor die tussenstukjes die tussen platen komen, weet je wel. Maar grappig hè jongens? Als je zo hoort, dan heeft hij helemaal niet zo'n diepe stem. Dus kun je nagaan wat ze allemaal kunnen doen met die moderne apparatuur van tegenwoordig. jongens, als jullie het niet erg vinden. Ja, laten we die manier even met rust. Dan gaan we even kijken bij de nieuwsredactie. Goed, nou en nu na enigszins wat vertraging. ben je Can't Cannot be healed. Ja, Supermassive Black Hole, maar dat mag dan duidelijk zijn... aan het eh, begin van het derde uur alweer van Extra Weekend voor de vrijdagavond. Met nog steeds in de studio... Uh, Boom Chicago! Hey, Radio 3 FM, de leukste eh, hits. Ik wilde eigenlijk alle namen noemen, maar... De, de, de, kan je doen, Arman? Uh, net Oh, Radio 3 FM, de leukste hits. <laughs> Wauw. <laughs> okay. Radio 3FM, altijd lekker. Wow. Ah, we have this on tape? Uh, yeah, yeah. I'm, I'm okay. sure there's a tape rolling somewhere. Monday morning, 9 o'clock. You'll hear it back. You'll hear it back. nice. you, want to do a special Monday morning jingle for us, uh, Dara? Maandagmorgen, altijd lekker, Radio 3FM. excuse me, I was I, I, I, totally screwed up your jingle. <laughs> All right, let's, let's tape rolling. Vroege maandag, iets Radio 3FM. Auw. Wauw. Ah. Ah, oké. We blijven ze applaus geven, hè? Thanks a lot. <laughs> Eh, sorry for screwing that one up there. Zeg ehm, Veenstra. Um, ja, daar ben ik. Ik ehm, zit ineens te kijken in het schema. Dat is ook vandaag weer een blanco papier. Het is er tijd voor, hè? Het is tijd voor de reality check met... Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? Hoe gewoon zijn de sterren gebleven? Extra Weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van... Boom Chicago! Oké, guys. Nou, eh, leg jij het even uit, Gerard. Want uh, het moet half in Nederlands, half in het Engels volgens mij. Het wordt een uh, moeilijke. this is gonna be fun. Um, we're gonna do a reality, a reality check <laughs> with you guys. Um, okay. Um, which means that um, we um, check the supermarket this afternoon uh, for some regular stuff. Oh, okay. And just to know, uh, just to be sure that you are doing groceries yourself. We don't. Our butler does it for us. Your butler. That's that's the point. That's where I'm going to. So we have some uh, some things from the supermarket, and we want to know the price of okay, okay. So. Alright, is this from Albert Hein or Dirk van den Broek? Well, it, what is it? Uh, oh, it's, it's uh, aha. Aha. Okay. And um, well, um, it's not very good because <laughs> Ability had one point, Yellow Pearl had zero two. Uh, yeah, minus two. Minus two. Minus that's, two a, that's the word I was looking for. Minus two points. So I think you can uh, be uh, very good here. Okay. Uh, the first uh, article is butter. Just a cup butter. butter. What's the price? Okay. I, okay, butter. Butter. Mm, I'm gonna go. So go- 500 grams, by the way. Oh, okay. 500 grams. The 500 size matters. I would 500 say grams. I would say like 175. Okay, David, what do you think? Uh, 169. Okay, I'm going to bet one euro. One euro. Stick to the one euro. Stick to the one euro. I'm sticking with the one euro. Yeah! It's 112. Uh, ah. is, it, is this a uh, rapper? Is the name of a rapper. I'm getting ripped off. <laughs> 112. Yeah, <laughs> 112, isn't it? 112, yeah. Well, it's close enough. Uh, uh 112, so uh, that gives you one point. One point. All right. All right. Next article. Oh ja, dat moet ik, hè? Ja. Yeah. Um, oh ja, yeah, eh, uh, oranges. Um, two kilograms of um, medium navel oranges. Oh, it's, it's, ja, navel. I want to say er nipple oranges, but it's, uh, <laughs> it's belly, belly button oranges. Where can we get nipple oranges? Uh, I, I will show you after the show. In Amsterdam somewhere. <laughs> the red light district. Yeah, I can show you where you get those. <laughs> Uh, put your shirt down. Again? Okay. Uh, so two, two kilograms of uh, oranges. I don't, I don't know. Denkmuziekje. Waar is het denkmuziekje? Oh ja. ja. I'm gonna guess 2 euro 50. 2 euro. <laughs> I'll go, I'll go, I'll go 2 euro. Yeah, just 2 euro. Uh, okay, I'll go uh, 2 euro 75. Okay, stick to the 2 euro 75. All right. 275. 275. All right. 289, exactly. Wow. So, uh, that's uh, two points. Two points, the best we ever had. We, how close do we have to be to it? Um, well, uh, sort of like 10%, but we're doing okay. the math as we speak, so... <laughs> Multitasking. But yeah. you're, you're, the best we ever had. Wow, man, two oh, points. Oh, but still free to go, so oh, you can still oh, end up okay. with one, minus one point. So yeah. let's not okay. cheer too soon. The next article is just coffee. You know coffee? Mm -hmm. How much? How much coffee? Well, it's uh, 250 grams of coffee. No. That way, uh, uh yeah. I don't know. I don't. I don't drink <laughs> coffee. Ten ten euro? Oh, you said? Ten. <laughs> ten euro. Ten yeah. yeah, for two hundred and fifty grams. <laughs> ten euros. Like, oh, no, no, dude, that's like a that's a very strong coffee, isn't it? Yeah. It's very strong coffee. If you if you pay ten euro for two hundred and fifty grams of anything, it's probably not coffee. Okay. So next guess, please. Uh, uh 135. I'm gonna say 2 euro 50. Nou, we hoeven niks te zeggen nu, hè? Nee, nee, het is... Uh, okay. no, no, it's... Uh, uh, plain, plain wrong. Sorry there. It's wrong. It's 169. I was close. Mm. <laughs> No, no, no, but, but not close, close, enough. sorry. Fourth item. Um, this is really hard. I'm, I'm, just gonna say the Dutch word. Uh, I'll tell you, it's, it's a sort of cookies. It's 200 grams. Of, we call them spritzkoeken. Spirit cookie. Yeah, it's some kind of a coffee uh, cookie. Something you eat with uh, coffee. Coffee. I'm Okay. looking to Rob. Rob, what do you got? Uh, I'm gonna wager. Um, I'm gonna say two euros fifty. Dat zijn die exclusieve van de bakker, hè? Ja, dat zijn I'll hele go, I'll go 265. 265, oké. Okay. I'm gonna go to, uh, 225. No, well, well, no, no. Okay. These are good cookies, yeah. by the way. <laughs> Very good cookies. But you're oh. overpaying way too oh. much. Yeah. Uh, it's just, just 99 cents, guys. We went to an uh, ah. Avondwinkel. That's why. <laughs> oh, that's right. <laughs> Avondwinkel. uh, so, well, you're down to zero points uh, oh, Oh. You can still manage to um, um, uh, uh, be in a shared uh, first place with a balladeer. They got one point, but yeah. you have to guess the last item right. Oh, shoot. Think real hard. Okay, okay. Oh, here it comes. What, what is afwasmiddel in it? Uh... Uh, well, um... Dishwashing liquid. Yeah. Yeah, the dishwashing thing. Dishwashing liquid, okay. okay. Well, um, it's uh, 500 milliliters. That's of like dishwashing, uh, you know, the, the like a little bottle. It's a bottle, yeah, yeah it's like a, a bottle. bottle. Yeah, yeah For doing doing the dishes or several other things or you do things around the with, house. with your wife. With soap? <laughs> Trust me. It's safe. It's very it's safe. great. And clean. <laughs> I'm going to say 279. Ooh, I was thinking 269. Uh, go, uh, down, 249. Uh, go down. go down. No, go down. Go down. What here? No, down with the price. Oh, oh sorry. Uh, I'm at a dollar, uh, euro 79. Euro 79. Hmm. Reken, reken, reken. Is het goed of is het goed? Is het binnen de marge? Ja, het is 1,59. Wat vind jij is binnen de marge? Eh, ik vind het lief. Doe maar. we We're in the room, guys. We can hear you talking. Oh, <laughs> What's a different language, I hoped. Um, well, uh, we had a, a, a, bit of thought about it, and guess what? Two points, you're number one! No, no, no, no one oh. point. One oh, sorry, oh, one oh, point. Okay. door de blindlegger. Yeah, don't be too over enthusiastic. Enthusiastic, <laughs> okay, yeah. okay. <laughs> No, no, no, one point, uh, which means uh, you're uh, partially in the lead with uh, a balladeer. Have you ever heard of a balladeer? no. Man no, no. It's Dutch rock, so oh, you don't know. You're not able to know it. Check them out. Check them out. They're, okay, balladeer. They're really cool. Balladeers. So, they live um, upstairs here. Okay, cool. <laughs> they do actually. All right, Michiel, thank you so much for having us. Yeah, thank you for being here. Um, one last thing, before, and, and, then we'll let you go because you got yeah, rush Russian uh, Catch the Late show in Amsterdam. Um, yep, the um, Heineken Late Night Show at 11:30. That's tonight. Come on by. If you give a good suggestion, we'll give you a free beer. All right. It's, it's where all the comedians get really pissed. Drunk. Drunk. Yeah, drunk. drunk. Yeah, yeah. yeah. This is more angry. British. I'm sorry. and if you come tonight and you give a good suggestion, I'll give you free beer and Michiel Ducky. Ooh. I, however, am holding on to mine. Yeah, yeah, that, that's the best uh, thing to do. Yeah, I'm not getting rid of mine. I All right. Oh, so, so this Monday uh, you'll be premiering your brand new show, uh, Me, MySpace and iPod. Precisely. Um, we've got two times two tickets to give away. yeah, we, mm. hebben, hmm. we hebben voor even translation. Oh, ja, ja, ja. We hebben kaarten voor de show van aanstaande maandag voor Boom Chicago. Dat is de première show, hè? Met rode loper en telegraaf en zo. Nou, uh, wil je erheen? SMS <laughs> dan even, nou ja, iets naar 4x3. Uh, eh, ja, iets. SMS even iets naar 4x3 en dan bellen we weer zo meteen. Um, what, what kind of audience would you guys like? Hot young girl. Hot young girls. Oh, we have a mail from Karel. <laughs> Eh, <laughs> Nou de sms even 4 keer 3 helemaal als je hot en, eh, en jong bent. Want dan doe je de man ook nog een plezier mee. Thank you so much, guys, for being here. Absolutely welcome. Anytime. Thanks. It was great. It was great. Thank you very much. Had a great time, guys. Zometeen nog een extra weekend. Operation DJ Sandstorm naar Semi-Sonic. Over chemistry gesproken. I remember when I found out about chemistry. It was a long, long way from here. clear lamp aangehad. Godsamme. Dames en heren, u hoorde Gerard Ekdom. Eh, was die prettig deze. Gerard Ekdom liet die ranzige boer. Semi-Sonic mensen en chemistry was leuk hè, Boom Chicago. Gek, staan op dit moment de taxi in te laden en rijden inderdaad naar Amsterdam voor een show. show. Eh, wordt veel ge-sms voor kaartjes, nou, blijf het vooral doen ook. We gaan zo meteen eh, er een uitprikken. En die mag aanstaande maandag bij de première zijn van de nieuwe Boom Chicago Show. We hebben twee kaarten. Nou, eh, de keer twee. Ook oh, keer dus, twee, eh, twee keer twee kaarten? Mogen twee hete vrouwen blij maken. Het mag wat kosten. Ja, <laughs> we hebben een budget erbij gehaald. Die DVD er al bij van Nederland in Beweging. Het is wel... En de biertjes zijn nog steeds niet op. Ik wou dat zeggen. Ehm, Het is tijd voor Operation DJ Sandstorm. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Hij heeft een mix gemaakt. ma, Keep Me Home, Queen, I Want To Break Free... The Strokes, You'll Only Live Once, Muse, Supermassive Black Hole... hey, daar is hij weer. Daft Punk, Technology, <laughs> MIA, Bucky Dunn Gun... and Are You Gonna Go My van Lenny Kravitz in de mix. saying things never The trouble that you bring just puts me down. just isn't right. you night. This is how you try. hij weet helemaal niet dat hij God is, maar hij is het wel. <laughs> ja, uh, Sandstorm, ja, je bent God. Ja, hij is goed hoor. Eh. Elke week om twee platen over negen, nieuwe Operation DJ Sandstorm. Ach, Gerard, doe nog één keer even de rundown als je wil. U hoorde achterin volgens en niet per definitie in deze volgorde. Krakersmaak met Creepy Me Home, Queen I Want To Break Free... daarna The Strokes, You Only Live Once. Dat was al een goede combi. Muse, Supermassive Black Hole, waarom ook niet. Daft Punk, Technologic, eh, MIA, Bucky Dun Gun... en Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Mooi. Het, eh, volgens mij zijn ze ook allemaal eh, te beluisteren... en zelfs te downloaden soms zelfs op djsandstorm.nl. Kan ook sandstorm.nl zijn, maar moet even kijken. Dat had ik even moeten voorbereiden. Oh, is dat zo? Ja, is, het, ik kom maar laatst achter. Ik heb wat te doen dit weekend. Het is echt, want het zijn natuurlijk allemaal... de nog mooier dan de ander. We gaan bellen met iemand voor die uh, eh, Boom Chicago kaarten. Ja, want, eh, dat, eh, dat mogen we weggeven. <laughs> Nee, dat eigenlijk. Nou, dat mogen we weggeven. Dat is hele eerder wat weggeven. Ja, nee, dat, is heel erg fijn. Maar ik, ik zat even niet op te letten, dus ik wilde eigenlijk even erbij pakken. Hey, een sms! Ja, we hebben wat binnengekregen. Um, even kijken. blond, Cup C en 20 jaar. Als, dat is, als dat is wat ze zoeken, dan kom ik graag met een vriendin. Donker, 22 jaar, liefst Andra. Ik denk, nou, die gaan we even bellen. Kijk, even in onze verdediging, dit is dus niet wat wij willen. Maar, wat Boom Chicago ja, wil. Ja. weet je, ze waren zo te gek, dat, eh, doen, dat, dat, doen we graag voor ze. En dan neemt een, kerel op. Met Andra. Och, godzijdank. Ah. Andra! Hi. Hi. Hallo. Eh, wat hoor ik nou? Blond Cup C en 20 jaar? Ja, dat zocht dus toch? En je hebt er ook nog bij? Ja. <laughs> ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar dat valt, heb je moeten rennen om de telefoon op te pakken? Of was je zo onder de indruk van de uitzending dat je nog steeds een beetje naar eigen bent? Nou, ik, stond, ik sta op het station, dus ik denk ik loop ergens anders. Heen, anders uh, hoor je de trein dadelijk er doorheen denderen. Oh, is dat voor je werk of ga je ergens naartoe? <laughs> Nee, ik kom terug van mijn werk nou. En wat ga jij dan nu doen, Andra? Niks meer. <laughs> Maar eh, het goede nieuws is dan wel dat je wel eh, aanstaande maandag iets leuks gaat doen. Want jij mag naar de première van Me, My Space en Nybot van Boom Chicago in Amsterdam. Ja, geweldig. Leuk hè? Ja. Wat gaan we die kaarten doen? <laughs> ik ben toch niet Op eBay zetten? Ja, ik denk dat ik er gebruik van ga maken. Nou, je, trek eh, een leuk rokje aan met wat laarzen en eh, <laughs> ga vooraan zitten. En ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. Dag Andra. Doei. Doei. Geef we nummer 2 er ook eh, bij, uh, chef? Oh, je hebt er, er nog één, hè? ja, twee kaarten mogen weggeven. Oh, oh dat is prettig. Want we hebben nog iemand die iets ge-sms'd heeft. Ehm, ja, nou, één iemand zegt hij. Het zijn er een heleboel. Nee, het is Irene. En is echt 25 en hot. Met Irene. Irene! Oh, Irene! Oh, wat gaan ze het leuk krijgen daar vooraan bij dat eh, Boom Chicago spektakel. Zo, die gasten zijn ons dankbaar. Nou, ik denk het wel. Hé, <laughs> hey, maar eh, jij bent ook eh, dus eh, wel de, in de kwalificatie heetvallend? Ja, je mag het natuurlijk niet van jezelf zeggen. Maar, maar als je heel eerlijk bent... Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben in bezit van hooglaars en topjes. Oh. Dat pik je toch even mee. Oh, dat pik je toch even mee. Laarzen. ja, het, het, vooral Gerard heeft, heeft, iets met laarzen de laatste ja, tijd. Ja, is iets met laarzen. En ik word er helemaal gestoord van. Mooi man. Vrouwen met laarzen en jij hebt ze, Irene. je krijgt een kaarten van Momentje Kago, première night super. Nou, spreek dan bij deze af. Jij mag dan maandag daar naartoe en dan komen jullie vrijdag gewoon hier naartoe, oké? Heerlijk. ik vind het goed, ik doe het zo. Nou, fantastisch. Dan, Zoek, We eh, zoeken nog iemand om de rommel op te... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee maar dat, Is, dat, is, leuk. Want eh, we, we, hadden in de eerste extra weekend ook al wat we op een gegeven moment over koffiedames. Eh, dat is misschien oh, ja. wel grappig. die boden zich aan. Ja, dat maar als, nou, komen jij en, en, en Andra gewoon, gewoon vrijdag gezellig hier? Ik vind het goed. Maken we een gezellig feestje van. Oké dan. Nou, fantastisch. Uh, eh, blijven we hangen. Gaan we alle eh, details nou, uh, doornemen, zo noteren, dat soort werken. Dan komt alles goed. Is goed. Hey, dankjewel. Yo, jij Dag, dan. Irene. we moeten zo ook nog even de request doornemen, Gerard. Oh ja, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, requesten. En we hebben nog het ringtone-spel. Het, het is zo druk. Ik vind ons er nog best normaal onder eigenlijk. Ik vind het, nou, je, je merkt wel iets van stress in je gezicht nu. Ja, ineens wel, hè? Het is, eh, is zo'n frons. Ik weet niet meer wat het is. The frown. The frowns. <laughs> El Radio, Supermode. Gerard. Hoog, hè? Onze eigen driftige aardappel Jimmy Somerville... met ehm, in dit geval dan... Eh, Supermode. Een drum computer in achter. Tell me why. Er is een hoog tijd voor. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja. En Een plaat waarbij wij zeggen... we zullen kijken, wat we voor je kunnen doen. Precies. Maar het mooie is dat we dan niet alleen je plaat gaan draaien... als je wordt uitgekozen, maar je krijgt ook het legendarische... wat moet nog gemaakt worden. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Een t-shirt. Om die reden legendarisch. Daarom. 3333 is het sms-nummer. Gooi met me op wat je graag wil horen. En zometeen iets voor 10 uur gaan we dan daadwerkelijk ook die request draaien. Die koekoeksklok voor jou ook altijd. Ja, de tijd vliegt. Nou. Een koekoek, hè? Die oh, op die manier, ja. Nee. Maar eh, dus die eh, komen, voor alle duidelijkheid, die komen op een lijst te staan. Oh, al die requests. En ik ga daar dan om vijf voor tien met mijn vinger langs. En alleen dat al, Gerard, kijk, ik kijk er nu al zo naar uit. Ik ook. En, en, ik ben, en, en dat, terwijl ik dit over hem dan heb. <laughs> nee, Als hij dat had geweten, had de woorden... Je, bent echt... er niet eens opgekleed. Ik ben helemaal niet opgekleed, dus het gaat goed komen. Dus straks, zo rond ver voor tien, wordt jouw request gedraaid... en dan krijg je denk zo kijken wat ik voor je een t-shirt. hallo. Maar nu eerst. Ja, ehm, we hebben nog geen eh, jingle voor dit programma... maar misschien dat we dat eh, eh, bij deze eventjes kunnen doen, Domien. Ehm, dan eh, geef ik jou eh, eh, nou. een, gal, een, gal een, een geluidseffect. <clears throat> en dan nu... Het legendarische ringtoonspel. Het ringtoonspel. Nog een keer. We staan ineens in de wc, hoor. Het legendarische ringtoonspel. Spel, ringtoonspel. homa, homa, homa. Rustig. Ja, goed. <laughs> Wat, <laughs> je hebt Dit is echt zo'n kinderspeeltje. Zo'n... Te gek. Ja. Nou, in ieder geval, eh, oh we, hebben eh, twee eh, ringtones. maar wel hele populaire ringtones, toch? Ja, ze staan in de ringtone top 10. <laughs> even googelen, even ringtone top 10, klaar. elke donderdagmiddag dan denk ik... oh kut, ik moet nog ringtones eh, zoeken. En dan ga ik snel naar top 10nl Nee, weet ik veel. Nou, ik ga naar een van de ringtone site... en dan kijk ik gewoon in de, in de, in de toplijst en, eh, en klaar. En dan, eh, nou, dan zoek ik wat leuks uit. En nou. dan... Nou, we hebben de twee door elkaar gelazerd. Ja, dat is namelijk het spelelement. Juist. En jij moet ontdekken welke twee dat zijn. bij iemand bij mij in de buurt... sta ik niet voor mezelf in. Nou, dan krijgt hij een platte schep in zijn gezicht, hoor. Nou. Ja, maar dit gebeurt gewoon, hè? Dit gebeurt op stations. Dit gebeurt op, op, op, op, op, op in winkelcentra. In welk, op welk station? 3FM? Oh ja, daar zitten we nu In dit geval wel, ja. <laughs> nou, als jij denkt te weten welke twee ringtones dit door elkaar heen waren... dan kan je even bellen 0909-1336. Dat is 0909-1336. En dan win je het nieuwe album van Lily Allen. All right, stil, stil, stil. Nee, ik ben stil. Ja, nee, maar zo heet dat ding. Oh, ze heet het allemaal ook, oké. Okay. Still. Dus uh, 0909-1336, 0909-1336. En alleen als je er echt expliciet om vraagt, dan wil ik hem nog een keer laten horen. Ja, Want ik word er niet nou blij van. Nee. Dat, uh, eh, beetje, beetje ellende. Heb jij enig idee, Gerard? Nou, ik heb wel een idee. Ik hoorde in ieder geval één. Ja, je, je hebt... Eh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ze zelf uitgezocht... maar ik ben nu al helemaal kwijt wat het was. Ja, hè? Ja, het, is echt, ik vind het echt een kakofonie, waar ik... Nou ja, het is sowieso lastig een touw vastknopen aan een ringtone... maar in dit geval kan ik ook echt geen touw vastknopen. Nou, ik word, die ringtones, jongen, het, wordt echt, het is echt een drama. Je stelt nou voor dat je dus afhankelijk bent van het openbaar vervoer... en dat je dus naast zo iemand zit. Dat je de hele tijd die ringtones hoort. Ik, ik kom nog uit de generatie dat er nog geen mobiele telefoons waren. Nog prachtig, Gerard. Dat, dat waren nog eens tijden. Ik weet hem daar nog wel dat toen die eerste eh, dingen in het straatbeeld verschenen... dat ik tegen mezelf zei, nou, ik ga echt nooit met zo'n ding lopen. nou, echt wel. <laughs> wat een lul. Uh, wat me hem wel moet aan doen denken... en dan heel, heel kort, dan gaan we even naar de telefoon... maar ik eh, liet vorige week mijn ringtone horen. Oh ja. De Jack Bauer ringtone. Morgen begint 24 weer, het vijfde seizoen voor wie dat nog niet heeft gezien. En wie gaat binnenkort Kiefer Sutherland spreken? Nee. Ja, ik... Nee. Ja. Oh, mag ik mee? Uh, nou, ik, als het zo is, dan eh, krijg je een uitnodiging. Dan, eh, krijg ik een fax. Ja, ik, stuur je, ik stuur je een fax. Oh, gek mag je allemaal dvd-boxen en mijn telefoon gaan hier? dat <laughs> zou die leuk vinden. 3FM Extra Weekend, goedenavond. Goedenavond. Met Bart. Bart! Gerard! Michiel! Ja, maar dit, dit is toch wel Big Bart? Ja, dat zal hem echt wel zijn, hè? Het is Big Bart! Het is Big Bart, dames en heren. zeg. Dat pik je toch even mee. Bart, hoe is het, jongen, hè? Ja, prima. Ik kan niet anders zeggen. Hoewel ik enigszins koppijn heb gekregen en een verward hoofd van die rare ringtoons van zojuist. Nee, je bent niet de enige. Nee, hè? Ik lig ook nog een beetje eh, na te eilen. Je wil weten hoe mijn lenzen erbij zitten nu. Oh, god. <laughs> maar, ehm, weet, je, weet je het, Bart, of niet? Wel, nee, man. Ik heb geen flauw idee. <laughs> Waarom bel je dan, gek? Ik vond het leuk klinken. Ik denk, ga ik even zeggen. Ah, nou, nou, dat is sympathiek. Nou, dat, vind, dat, is waardig, ja. Je klinkt ah, trouwens ook best leuk vanavond. Ja, ik kom net van de kermis. Hoe kan het anders? Van de koude kermis? Nee, dat is vrij warm. <laughs> Jongen, het 29 graden vandaag. Eh, eh, waar heb je allemaal ingezeten? En dan heb ik niet nou. over het publiek, ah, maar nou, attracties. dat zeg je toch niet? Waar heb je ingezeten? Nostalgisch met mijn vriendjes in de Spider gegaan. Dat is zo'n draaiding, dus, hè? Eh, ja, zo'n octopus-achtig apparaat. En dan word je misselijk van een ringtone? Nou, dat vond ik op... Ja, <laughs> dan word je misselijk van een ringtone. Gelukkig wel. Waar waren ze telefoon kwijt? Jongens, ik vind het hartstikke leuk klinken, maar we gaan ermee ophouden. Ik heb geen flauw idee wat het is. Gaan jullie het zeggen of wacht je op de volgende kandidaat? Nou, ik kan je melden, er is geen volgende kandidaat. Nee. <laughs> Niemand heeft ook maar enig idee. Of iedereen heeft al lang de radio uitgezet uit pure ergernis. Maar dat laatste mag je toch hopen van niet. Ja, op verzoek ging je hem nog een keer draaien, zei hij. Dus laat maar horen. Nou, hoppakee dan. Ah. 0909-1336 als jij denkt te weten. 0909-1336. Nou, zo kunnen we een bellen hebben. Bart, dankjewel hè. Ja, graag gedaan. Bye bye. bye. Hallo met radio. Hi Jochie met Inkwist. Hey, Henk! Zo zeg, wat zijn jullie een partij aan het Die zijn er zender zeg. Ja, maar het heeft allemaal een doel hè, Henk? Meen je dat nou? Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat we aan een soort profiel moeten voldoen... waarin we niet alleen eh, relevante muziek draaien... maar ook eh, de mensen thuis en in de auto op een dusdanige manier vermaken dat ze het vrijdagavondgevoel enigszins te pakken kunnen krijgen. Nou, dat, je kan lullen wat je wil. Ik moet binnenkort mijn schildpad identificeren. En als je weet hoe ik me daarbij voel, jochie... Hoe herken je je schildpad? Het beest is langzaam, het beest is traag en meer weet ik niet. Maar Henk, uh, waar moet jij je schildpad identificeren? Wat is er fout gegaan? Nou, hij is, eh, hij is ontsnapt en het bleek ook nog eens een keer een geïmporteerde schildpad te zijn, Jochie. En eh, eh, dat wist ik dus helemaal niet. Dus wat gebeurt er nou? Dat beest wordt dus teruggevonden, althans de politie denkt dat het het beest van mij is. En nu moet ik dus binnenkort naar het politiebureau om mijn schildpad te identificeren ik, weet niet eens hoe, ik, weet niet eens hoe dat beest eruit zag. Het was langzaam, het was groot, het, eh, bewoog een beetje. Heeft het geen eh, de typische kenmerken als bijvoorbeeld, nou, ik noem wat, een, een moedervlek waar je maar zou kunnen herkennen? Nou, niet echt, nee. Ja, nou, had een, ja ik moet wel zeggen dat eh, als hij een klein heuveltje opkroop, ja? dat hij een licht kreunend geluid maakte. Een licht kreunend een licht geluid? kreunend geluid, oh, nee, dat is oh, oké. En, ja, nog meer? Maar, daar ben ik dus helemaal niet voor. Niet? Ik ben voor die winkel. Oh, eh, ik heb je op zich misschien wel... Ik, eh, zou dit jouw schildpad kunnen zijn? Jezus, joh, dat is hem. <laughs> Nou, dan... Hoe kom jij nou aan? <laughs> Ik heb geen idee, hij loopt ineens binnen hier. Schildpadje. Hoe heet hij? Nou, volgens mij heet hij Harry. Harry, kom eens hier. Ja, het is Harry. Is hij ook een beetje preuts? Ja, hij, hij durft niet te laten zien. Hij heeft geen, eh, geen geitenhaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, nou, dat is hem, joh. Nou ja, hij staat hier in Hilversum voor je klaar. Oh. Nou, leg jij eens op de barbecue, ik kom er zo aan. Hè? Dat is goed, Henk. Dankjewel. Yo, dag Henk. God, wat leuk zeg. Nou, je een schildpad gevonden, hè, dat is 3FM, <laughs> goedenavond, extra weekend. Hallo. Hallo. Je bent op de radio. Hallo. Ja. Ja. Met wie? Oh, ik, ben, ik ben gelijk op de radio, joh. Ja, joh. ja, joh. Nou, geweldig. Ik weet wel, is ook goed. Nou ja, dat is in ieder geval al de helft. Dan krijg je een t-shirt zonder mouwen. Oh, nou, daar ben ik ook blij mee. Dat is goed weer, hoor. Wat is eh, het? de, de Sisters. Dat is goed. De ja. Sisters, ja, dat is er inderdaad één. Dan moeten we er nog eentje zien te herkennen. En dan uh, blijf even hangen, want ik heb je naam niet helemaal gehoord. Mario. Mario! Jij krijgt sowieso een t-shirt zonder mouwen. En als iemand de andere ringtone nog weet te herkennen, krijgt die de mouwen. Dus, uh, ja, alleen nog ja, Of je er niet over mouwen, gaat. <laughs> ik krijg geen hele ik hoor helemaal niks door die telefoon, nee joh. Nee, maar dat is het mooie, hè? Dat is het spelelement. Kom maar. Drie goedenavond. Oh. Met Ronald. Ronald! Ronald! Gerard! Michiel! Nou, zeg maar. Ik denk dat ik de andere weet. Nou, nou, nou. Het nou, is nou. in ieder geval UB40. <laughs> Daar gaat de zoemer. Nee, dat is eh, totaal niet geluisterd. Het is niet goed. Nee. Helaas. Nou, we gaan er nog even iemand bij prikken. 3FM, goedenavond. Hallo? Ja, ik ben nog steeds. Oh, ja, ja, eh, ja Mario. Maar blijven even hangen dan, Mario. Ja, dat is een eh, goed stukje productie, dit. Eh. We, we, we, gooien, we gooien Rob weg en dan krijgen we voor terug... Jeroen. Jeroen! Hey! Nou, zeg het maar. Alsjeblieft, voor ons. 70 Anne Boot. ja! Ah, hartstikke goed. De Basehunter. Ik, ik heb een boot en die ligt in de sloot. En nou, dat, dat ding en die ander was de zusters. Sisters. Hé, wat goed zeg. Je wint mouwen. Hoi, dat Ja, die zag je nog, hè? Ja, die uh, zocht ik zeker. <laughs> ik, ik, heb aan één, ik heb aan één mouw is niet genoeg. <laughs> nee, Oké, okay, nou, we sturen de mouwen naar je op en dan niet meer mouwen. En dan wens ik je een heel fijn weekend. Hetzelfde. Dag! Heb je die schildpad weer? Hè? So I can show Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape her to these tiresome paper dreams. stupid dreams, honey. So now you pour your heart out, you say to me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. Yeah. So won't you go far? Tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man moving on to better things. consider calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. candle calls her mama. I'm sure all the hand and just mama, I'm sure all done <laughs> and Channel calls her mama. I'm sure all the henna now just around. op een Persische tapijt. Heerlijk. En haren in je soep. The Black Crows. En hard to handle. Oh, damn. Wat een eh, plaat. Wat een plaat. origineel was van... Otis Redding. Dankjewel. Ik ga gelijk even mee, hè? Ja, we worden allemaal weer uitgenodigd voor quizjes en ik, ik sla ze allemaal af. Ja, ik wil er toch nog heel veel over hebben, Gerard. Nee, uh, jawel, Ik wil het niet over Nee, maar wie moeten we dan wel vragen? Kijk, eh, ik ben uitgenodigd om mee te doen aan uh, eh, Godbetere herexamen. Waarom? Dat heb je toch helemaal niet nodig? Dat ah, vind ik leuk. Vind ik gezellig. Ik sta voor lul als ja, maar weet, ik, heb dat nog niet gedaan en ik weet dat mijn moeder dan denkt... ach, wat leuk, mijn zoon zit in herexamen. Totdat, ja, je, de 18e totdat je de 18e vraag ook niet weet... Nee, nou ja, weet je, ik, ik heb ook al mee mogen doen aan Triviant. Vond ik ook heel leuk. En dat ging best goed. Oei. Ging helemaal niet zo heel erg slecht. Hm. Ja, nou, ik doe het niet. Ik ben ook al gevraagd voor de slimste. Op zich leuk. <laughs> ja, nou, meteen dat lachen ook weer, Ja. maar goed, dat, doe je dus niet? Nee, natuurlijk ook niet, want ik denk, ja, dan zit ik daar en dan weet ik niks. Nee. En er komt nooit een popvraag voorbij. Die is altijd voor mijn buurman dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is jammer. en dan weet ik dus niks. Ik maar, wil, kijk, popquiz, hartstikke leuk. Wil ik aan meedoen? Fantastisch. Ja. Maar de slimste... Ja, maar dit is herexamen. herexamen. Het is gewoon gezellig, net als van vroeger. De, Nederlands, Duits, Maar wat ik wel trouwens... Uh, misschien... das! Wat misschien wel leuk is, is eh, dat, eh, op, dat je opnieuw je eindexamen voor je rijbewijs moet doen. Dat is dat toch ook herexamen? Ja, blij dat ik rij, eh, nationale examentest, weet ik hoe die dingen heten. Zullen we Giel Belen daarvoor? <laughs> <laughs> nee, dat Zien we op de gang lopen te vallen? nee, wat, dat wat is de status daarvan, van Giel's rijbewijs? Nou, wacht even. Giel! Giel! Giel! Ja, die wordt heel verder ook weer, ja? Hij komt wel? Ja, nee, wacht het is een beetje een raar verhaal. We moeten dan ook eventjes naar die, eh, die request toe werken trouwens, zie ik. Oh ja. Hebben we al enig idee wat we gaan doen? En eh, nou, een plaatrij zo. Ja, maar... Ik zal eh, kijken wat ik voor je kan doen. Wel, oh, Giel zit te bellen natuurlijk. Even hangen even op, je komt even op de radio. Oh, of je heel even wil zeggen hoe het nou... midden in een uitzending. <laughs> hey Giel. Hey, hallo. wij vroegen ons af wat de status is van je rijbewijsdilemma. Nou, ik zit er net met een vriendje van me over te bellen. Dat meen Zullen we daar gewoon niet over hebben? Niet? Dat is toch een leuke vrijdagavond hier? Nee, nee hartstikke nou, leuk. Ik zit net nou te vertellen welke quiz ik allemaal heb afgebeld. <laughs> en dat ik misschien voor één eh, ding een uitzondering zou maken, dat is dus eh, dat rij. Eh, hoewel. Dat zou je wel doen. Nou, bij nader inzien toch weer niet ineens eigenlijk. Als je, weet, als je ziet hoe ik ochtends naar de studio rijd, dat wil je niet, wil je niet naast zitten. <laughs> Maar wat is er nou precies gebeurd dan? Ik ben heel druk in een telefoongesprek ineens. Nee, ik, sorry, <laughs> ik wil, het, er echt niet over hebben. Het is gewoon allemaal niet leuk. nee, het is leuk. nee. nee, laat, laat het vrolijk Oké, nou dan niet. Um, Oester? Ja, goed. Ja, kom je doen eigenlijk? Nou, ik heb net meegedaan met een heel uh, leuke straattaaldicté. Zie kijk, Giel die belt die dingen niet af. Nee, Alhoewel, hij heeft wel herkzamen ook afgebeld. Ja, <laughs> zeker. Maar wat was het, eh, <laughs> wat was het woord van de avond? Eh, ja, weet ik wel. Ali B presenteerde het. Ik heb net nou trouwens eh, het album van Ali B gehoord. Ja, goed hè? Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Nou, vertel dan gelijk. Wat is dan de juiste thermostrator om te zeggen hoe goed het is? Is het kapot lauw? Het is guitig. Guitig? guitig. <laughs> Jeetje. Ja. Nou, nou dat, is pikte de George al een paar jaar <laughs> geleden. Toch? Oh, dat was Gers, was dat. Nee, nou, goed. Zie je, word je toch nog een beetje Donald Duck. Maar als je het al wil weten, zondag wordt het uitgezonden. Eventjes een primeurtje. Uh, Fatima de Maria Romeo Miljoen. Die hockeyster? De Manamana. Precies, jij zegt ster. Dat is misschien ook wat sympathieker dan Slet. Ja. <laughs> <laughs> Oké. Die heeft gewonnen. Nou. Dat pik je toch even mee. Dat is toch leuk. Ja, dankjewel. Fantastisch. En nu, en nu ga je gewoon een beetje hier eh, landen van de tot ja, een uurtje. Ik, eh, eh, echt, ik ben altijd, er moet het draaiboek nog geschreven worden voor de Vrijdag Freak. Nou. <laughs> ik heb hier blanke papieren. Dus. <laughs> Oh, jij hebt hem al, hè? Kut. nou ja, dat. Beginnen nou, met vogels. Nou. Leuk. Nou, dan, als je er dan toch bent, is het wel even leuk als je gelijk even meehelpt. Want we zitten qua tijd nu wel eens een beetje dat ik... oh ja, shit. Dat ik denk, dit moet even. Ja, maar niet zomaar de request. Oh. De ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. Oh, ik moet het ik zal kijken wat ik voor je kan doen ding erbij pakken. Want is het gewoon ellende. Oh, ja. ja, nee, het is, al, het is Iedereen denkt dat het is helemaal makkelijk dit programma. het is een vak. Maar, let op. Eh, dames en heren, jongens en meisjes. In extra weekend is het nu hoog tijd voor de... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Nou, ik heb hier de lijst met de platen die vanavond zijn binnengekomen. En ik ga er dus met mijn vinger langs. Oh ja. Dat klinkt eigenlijk wel... Eh, Heel heftig. Nou, wat, wat zit er ongeveer in? Doe even een... Eh, nou, ik zie hier Jan Smitje als de morgen is gekomen. heb ik die kutpaal nog steeds in mijn hoofd. Aangevraagd door Eddie Zoe. <laughs> Rootbox, Robbie Williams, eh, Stash dat is een goed nummer ook voor oh me. The Only Way Is Up van Jazz, Metallica, Whiskey in the Jar, Limp biscuit, Rollin' Rollin'. Uh, eh, Sister Sisters, om ook niet. Eh, Klein Orkest. Het is wel oh. vrijdagavond, jongens. Hou eens op, zeg. Over de muur, over deze, de heen. Nou, ik ga hier nu met mijn vinger langs. Jij zegt stop. Ja, dat is de stop. Oh. Ik zou zeggen, druk maar wat toets het maakt niet uit. Het is jazz! <laughs> <laughs> Met die Only Way the Nou, hoe weet je dat? Ja, dat zag ik toch. Ik zie toch je vinger. Je ziet mijn vinger. Nou, Moeten we even die persoon terug Zullen we dat even doen? Ja, we gaan even de persoon... Uh, wacht even. Ga ik even in jouw platenkoffertje duiken? Ja, kijk even. Dit is dat rechterstapeltje. Met dat briefje erop. Dit voorlopig niet meer draaien. Kijken of diegene inmiddels al lang op de bank ligt. <laughs> Dat je geen spannend muziekje? <laughs> spannend muziekje. Fred. Fred! <laughs> nou, nou, van harte gefeliciteerd, jongen. Ja? Het is jouw plaat geworden. Dank u. Die van uh, eh, The Only Way Is Up. Oké, dank u wel. Of voeg je dat al bij Corné aan? Ja. <laughs> Ik moet als ik Jessie altijd denken aan een bitterbal met mosterd. Heb je dat ook? Ja, ik ook. Ja, ja. Je krijgt een eh, t-shirt met wat mouwen erbij. Dank u. Een goed weekend. Dank je. En tot zover een extra weekend. Yo, hoi. Dag Fred. Dag. Dag, Dag Gerard. Dag Michiel. Dag. zit inderdaad aardig in de liften. Die heb ik wel een beetje. Eh, tot zover extra weekend. Nou, ik vond het gezellig. Jij ook? Eh, ik vond het een, een, een, feestje. Volgende week weer doen? Eh, kom je morgen barbecue in? Oh ja, dat ook nog. Oh, gezellig man. En volgende week hebben we Neelpin in de studio. Oh my god! dat is schrikken. Want met een Tiscali ADSL 6 MB abonnement kun je tot wel 470 euro per jaar besparen op internet. 470 euro met Tiscali. Kun jij ook zoveel besparen? Vergelijk zelf en kijk voor de actievoorwaarden op overstappendoejezo.nl. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online.